De bonden gaan de komende tijd met werknemers praten voordat ze eventueel tot actie overgaan. Het verschil in vermogen tussen de rijkste 1% en de rest van Nederland is de afgelopen jaren verder toegenomen. Begin 2009 hadden de rijkste 1% huishoudens een kleine 20% van het totale Nederlandse vermogen. Aan het begin van 2013 was dat ruim 25%. Bij de Israëlische luchtaanval gisteren op Hezbollah-doelen in Syrië is ook een Iraanse generaal gedood. Dat meldt de website van de Iraanse revolutionaire garde, een speciaal onderdeel van de Iraanse strijdkrachten. Bij de helikopteraanval op twee voertuigen op de Golanhoogten werden ook zes Hezbollah-strijders gedood. Hulpverleningsinstanties zijn ernstig tekortgeschoten bij toezicht op de verstandelijk gehandicapte Daniela van Bergen. Zij werd in 2013 doodgeslagen door haar stiefvader. Instanties kenden het gezin, maar grepen onvoldoende in. De 20-jarige van Bergen zou door haar stiefvader stelselmatig zijn geslagen en gemarteld. Er waren diverse meldingen van mishandeling binnengekomen, maar de hulpverleningsinstanties werkten langs elkaar heen. Nederland telt bijna 9,5 miljoen actieve WhatsApp-gebruikers. Dat is een stijging van zo'n 1,5 miljoen gebruikers ten opzichte van een jaar geleden, blijkt uit onderzoek van Telecom Paper. WhatsApp is de meest gebruikte berichtenapplicatie op Nederlandse smartphones. Het weer, het is vrijwel overal droog. Aan de kust enkele opklaringen. In de rest van het land bewolkt en plaatselijk mist. De temperatuur daalt vannacht tot zo'n 3 graden onder nul. Morgen overdag lost de mist geleidelijk op en schijnt de zon geregeld. Smiddags is het 3 graden in het zuidoosten en 5 op de Wadden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW. Er staat in totaal 80 kilometer file. Ik noem de files van 3 kilometer en langer. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden 7 kilometer. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12. A8 Amsterdam richting Zaandam bij knooppunt Zaandam 3. A9 Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Rottepolderplein 5. Verderop richting Alkmaar bij Akersloot 5. A9 naar Diemen bij knooppunt Diemen 4. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft-Noord 3. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht West 5. A16 van Rotterdam naar Breda bij knooppunt Ridderkerk 3. A20 naar Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 4.